Lot Lewin met het NOS Journaal. De Syriër die gisteren in Den Haag drie mensen neerstak... gooide in februari zijn huisraad naar buiten. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Dat doet vermoeden dat de man psychische problemen had. Het gaat om de 31-jarige Malek F. die in het centrum van Den Haag woont. De politie heeft vanavond opnieuw onderzoek gedaan in zijn woning. Malek F. ligt nog in het ziekenhuis... nadat hij gisteren bij de arrestatie in zijn been werd geschoten en werd getaserd. Ook de drie slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De Iraanse president Rouhani waarschuwt zijn Amerikaanse collega Trump om zich niet terug te trekken uit de deal met Iran. Hij zei in een tv-toespraak dat de VS daarmee een historische vergissing zou begaan. Hij zegt dat hij plannen heeft klaarliggen voor als Trump zich toch terugtrekt. Reddingswerkers in Polen hebben de lichamen gevonden van twee mijnwerkers die gisteren vermist raakten na een ongeluk in een kolenmijn. Het ongeluk was het gevolg van een aardbeving. Het contact met elf mijnwerkers die op 900 meter diepte aan het werk waren raakte verbroken. Zes mensen zijn gisteren gered, drie mijnwerkers worden nog vermist. Een huis in Leeuwarden is zwaar beschadigd geraakt doordat er een auto dwars door de gevel naar binnen reed. Volgens de bestuurster ging het mis met het parkeren. Ze verloor de macht over het stuur en schoot over de stoep de woning binnen. De vrouw wordt nog nagekeken op verwondingen. Wetenschappers hebben definitief vastgesteld dat er geen verborgen kamers zijn in de graftombe van de Egyptische farao Tutankhamon. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek met een zogenoemde bodemradar. Drie jaar geleden stelde een Egyptoloog dat er mogelijk nog een grafkamer was voor koningin Nefertiti. Maar dat is dus niet het geval. Het weer dan nog, het blijft helder. Vannacht koelt het af tot minimaal 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het op de meeste plekken 25 tot 27 graden. Alleen in het noordwesten blijft het iets frisser.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 Nou, allerlei soorten stromingen binnen de nieuwheidsmuziek, muziek, zo moet ik het zeggen. Twee nieuwe werken ehm, en één nieuw artiest, of groep eigenlijk. Symphonics Orchestra, ja dat kan er nooit één zijn. Music That Tells a Story, zo uh, eh, kopt het uh, eh, album Hoesje. En bestaat uit twee eh, albums. even kijken, Dreams in Bloom, daar begint het allemaal mee. Ehm, nou, dat is dan altijd natuurlijk heel gezellig. Eens even kijken, en het tweede album is van Pravoel, een Nederlandse artiest. En die heeft het album Earth Tones gemaakt eh, dit, niet dit jaar, dacht ik eh, vorig jaar.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 listening I'm Michael Kolitz, Chapman Stick soloist, and you are listening to Peaceful Radio. Hi, you're listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. बिरह it one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website at www.muses9.co. psychostatic moment, the patchwork starscape curtain is drawn back on judgment, and eyes can almost depict the numberless souls ascending the aurora like moons. Hearts in hand, throneward, a universe's song about to begin a new refrain.